Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De EU en het Verenigd Koninkrijk staan op het punt een vaccindeal te sluiten, schrijft de Britse krant The Times. Daarmee zou er een eind komen aan de ruzie over leveringen van AstraZeneca. Vanwege die ruzie dreigt de EU de export van Pfizer-vaccins naar het Verenigd Koninkrijk te blokkeren. Er zou nu zijn afgesproken dat die blokkade er niet komt. In ruil daarvoor zouden de Britten afzien van een langlopend leveringscontract van AstraZeneca-vaccins die in Nederland worden gemaakt. Volgens The Times kan de deal nog dit weekend worden ondertekend. Boskalis hoopt over een paar dagen het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal los te krijgen. Dat zei topman Berdowski in Nieuwsuur. Er zijn nu twee zware sleepboten onderweg en er komen een paar dagen aan met hoog tij. Dat maakt het makkelijker om de Ever Given los te trekken. Er is ook al een hoop grond onder het schip weggebaggerd. Als dat allemaal niet genoeg is, heeft Boskalis nog een plan B. Op de kade wordt een kraan geïnstalleerd die containers kan weghalen zodat het schip lichter wordt. De stremming in het Suezkanaal is een economische strop. Het kanaal is goed voor 12% van de wereldhandel. Nederlandse musea beschikken over 114 objecten die zijn geroofd uit Nigeria, blijkt uit een onderzoek dat Trouw in handen heeft. Het gaat om metalen sculpturen en plakettes die in 1897 door Britse soldaten werden meegenomen uit een paleis in wat nu Nigeria is. De 114 objecten bevinden zich nu in het Museum Volkenkunde, het Tropenmuseum, het Afrika Museum en het Wereldmuseum. De meeste zijn eigendom van de Nederlandse staat. Het onderzoek naar de herkomst van de stukken is gedaan door de musea zelf. Nigeria vraagt al decennia om teruggave. Minister van Engelshoven heeft daar een plan voor klaar liggen. Het weer, enkele buien met kans op hagel en onweer, minimaal rond 3 graden. Ook in de ochtend nog pittige buien. Smiddags grotendeels droog met meer zon.